Rusland heeft ook zijn bemoeienis met de oorlog in Syrië vergroot. Het Kremlin heeft de hulp aan president Assad opgevoerd... naar eigen zeggen om IS uit te schakelen. Nederland heeft bij de grootste bank van Zwitserland, UBS, de gegevens opgevraagd van Nederlandse rekeninghouders. Dat schrijft de krant Le Temps. Het verzoek zou te maken hebben met een onderzoek naar belastingontduiking. Volgens de krant wil Nederland gegevens hebben van de periode februari 2013 tot en met december 2014. Niet eerder zou Nederland zo'n omvangrijk verzoek hebben neergelegd in Zwitserland. Minister Koenders lobbyt in New York voor een tijdelijke zetel van Nederland in de VN-veiligheidsraad. In New York wordt de algemene vergadering van de VN gehouden. Koenders vindt dat Nederland op het allerhoogste niveau moet kunnen meebeslissen over de crisis in de wereld. De stemming is pas volgende, week, volgende zomer, maar deze week wordt het promoten van Nederland flink opgeschroefd. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen naar New York om te pleiten voor een plek in de VN-veiligheidsraad. Autocoureur Max Verstappen is negende geworden op de Grand Prix van Japan. Daarmee heeft de 17-jarige Nederlander twee punten gepakt voor het wereldkampioenschap. Hij begon op de 17e plek en wist door goed manoeuvreren naar de negende plek te rijden. De race werd gewonnen door de Brit Lewis Hamilton. Hij nam direct de leiding en stond die niet meer af. Nico Rosberg werd tweede en Sebastian Vettel kwam in Japan als derde over de streep. Het weer, eerst nog hier en daar mist, maar die verdwijnt snel. Het wordt zonnig en het blijft droog. Het wordt vanmiddag zo'n 16 graden.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 Cause it takes a lover's touch to chase the darkest blues away. If you've got love, you've got what it takes. in your Enkele weken geleden heb ik je kennis laten maken met Los Tex Maniacs en vandaag breng ik ze opnieuw onder je aandacht met Jano Te Quiero Ver.